Dit is de Jong met het NOS-journaal. Zeker drie migranten zijn om het leven gekomen... toen ze voor de kust van Noord-Frankrijk de oversteek probeerden te maken naar Engeland. Een groep van 50 mensen probeerde vanochtend op het strand vlakbij Calais de Zee op te gaan. Vier migranten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten zoeken nog naar andere mogelijke slachtoffers. Dit jaar zijn er meer dan 36.000 migranten via het kanaal naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Zuid-Korea is nog veel onduidelijk. Een toestel van Jeju Air maakte vannacht een noodlanding op het vliegveld van Muan in het zuiden van het land. Het landingsgestel klapte niet uit. toen het vliegtuig een noodlanding maakte gleed het tegen een aardewal en ontplofte. Waarom die wal daar lag is onduidelijk. De zwarte dozen van het vliegtuig zijn inmiddels gevonden. Over een maand wordt daar de eerste informatie van verwacht. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 179 van de 181 inzittenden om het leven. Twee bemanningsleden hebben de crash overleefd. Het gaat mogelijk nog jaren, vier jaar duren voordat er in Syrië verkiezingen worden gehouden. De leider van rebellengroep HTS zegt dat er eerst een nieuwe grondwet moet worden gemaakt... voor mensen een regering kunnen kiezen. Begin deze maand werd het regime van president Assad door de rebellenbeweging ten val gebracht. Sindsdien zijn er protesten in Syrië. Demonstranten zijn bang dat ze bepaalde rechten zullen verliezen. En Bo Snellink is in Heerenveen voor de eerste keer Nederlands kampioen allround geworden. Hij bleef zijn teamgenoot Chris Huizinga op de 10 kilometer net voor in het klassement. Marcel Bosker eiste het brons op. Bij de vrouwen won Joy Beunen. Tijdens een spannende afsluitende 5000 meter wist ze minder dan een seconde voorsprong te houden op de nummer 2, Merel Konijn. En Antoinette Rijpma de Jong pakte het brons. Het weer bewolkt en af en toe wat motregen.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 to do or where to keep it. Then I say I love you, foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Fall to the target, blame Cupid, Cupid.